Wouter met het NOS Journaal. De wachtlijke gezondheidszorg worden aangepakt. Staatssecretaris Blok heeft daarover een akkoord gesloten... met GGZ-instellingen, patiënten, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen. In het akkoord is onder meer afgesproken dat er vanaf volgend jaar... 150 extra opleidingsplekken komen voor psychologen. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn al jaren een probleem. Op 1 juli had de wachttijd voor een eerste behandeling teruggebracht moeten zijn naar maximaal 14 weken. Maar dat is niet gelukt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de aanvaring in het Rotterdamse havengebied, waardoor 200 ton stookolie in het water lekte. De raad gaat niet alleen de oorzaak van het ongeluk onderzoeken, er wordt ook gekeken of het beperken van de milieuschade goed is gegaan. Door het olielek van een zeeschip van de Noorse rederij Otfjell ontstond veel schade aan het milieu en aan dieren. Honderden vogels waren besmeurd met olie. Het havenbedrijf Rotterdam heeft de rederij aansprakelijk gesteld voor de schade. De Belastingdienst heeft opnieuw grote problemen met het innen van erf- en schenkbelasting, waardoor de overheid mogelijk ook minder geld binnenkrijgt. Het kabinet geeft morgen meer duidelijkheid in een brief. De inning van erf- en schenkbelasting loopt al langer niet goed door problemen met computersystemen. Daardoor werd er vorig jaar 450 miljoen euro minder geïnd. Een student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen moet van de rechtbank een schadevergoeding krijgen, omdat de school verantwoordelijk is voor zijn studievertraging. De student medische hulpverlening kon geen stageplek vinden. De hogeschool had volgens de rechter te weinig rekening gehouden met een tekort aan stageplekken. De hoogte van de schadevergoeding is nog niet bekend. Het weer, veel zon, maar in het noorden ook lage bewolking.